De groep opereerde vooral in de regio Parkstad en werd daarom de Parkstadbende genoemd. De 22-jarige Romano M., die wordt gezien als de leider... kreeg de hoogste straf, vijf jaar en drie maanden. Ook zijn vader, moeder en vriendin zijn veroordeeld. In totaal stonden 14 verdachten voor de rechtbank. Een van hen werd vrijgesproken. Leraren in het reguliere en het speciaal onderwijs hebben veel moeite met het passend onderwijs, blijkt uit een enquête van Onderwijsbond AOP onder ruim 5000 leraren. Het passend onderwijs is vijf jaar geleden ingevoerd... en is bedoeld om leerlingen die extra zorg nodig hebben... vaker in het reguliere onderwijs op te nemen... in plaats van ze te plaatsen op aparte scholen. Veel leraren hebben grote problemen met de hulp aan leerlingen... met psychische en lichamelijke aandoeningen. Staatssecretaris Broekers-Knol noemt het onacceptabel dat het vaak niet lukt om uitgeprocedeerde asielzoekers terug te sturen. Nog geen 20% van de uitgeprocedeerden verlaat Nederland. De VVD wil dat landen die niet meewerken aan de terugkeer van asielzoekers worden gekort op ontwikkelingsgeld. Broekers-Knol ziet zo'n maatregel wel zitten. Twee Duitse piloten zijn veroordeeld tot zes jaar cel voor drugsmokkel. Ze probeerden twee jaar geleden met een vliegtuigje vanaf vliegveld Teugen... twee koffers met 60 kilo heroïne naar Engeland te smokkelen. De mannen zeggen dat ze dachten dat ze documenten vervoerden... maar de rechtbank gelooft dat niet. Het weer, het is vrij zonnig, al ontstaan er wel wat stapelwolken... met in het noordoosten mogelijk een onweersbui. Het is 22 graden aan de kust en 29 in het zuidoosten. Morgen wordt het nog iets warmer. Smiddags kunnen stevige onweersbuien ontstaan. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. De avondspits verloopt normaal in Noord-Holland met op dit moment 20 eh, files. Dan geven de meeste files niet al te veel vertraging. Op de A2 Amsterdam-Den Bosch verlies je een kleine 10 minuten tussen Breukelen en Utrecht. Op de A5 Hoofddorp Amsterdam rijdt het langzaam tussen knop het Raasdorp en de A10. Maar ook daar rij je binnen 10 minuten weer door.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 Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9.